vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Thomas van Empelen. Goedemorgen. Applaus voor jezelf dat je erbij bent. Weer een eh, kort nachtje geweest had het even wennen. Eén dag in de week dat ik mijn wekker zo vroeg zet. Maar het is eh, lekker om met jou wakker te worden met de beste mix En jongen, die vogels die lopen te tetteren deze ochtend weer. Dat is niet normaal, hè, zeg. Oei, oei, oei, oei. Ze zeggen altijd, eh, alle vogels leggen in eh, mei en eimen. In maart zijn ze vooral taalkundig met elkaar aan het neuken al. Dit is A crazy. Bro, you think it's super cool. You lame. There's a rollie on your wrist. Say you got a boat and it's paid. I don't see none of that shit. You fake. fake. Quit acting like a boss boy. You a hoe size and your guys and your ladies is round. Hit the moment like a grip in the earth. Feel the weight and you're feeling the good. Let me feel it now you're feeling the worth. Feel the sense I used to make when everything did, did, did, did, did, did, did, did. out and we breaking the codes. Similar to the Jack who stole to the depths in your web, so you take it to get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All your stars and your guns and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Still away and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. the how you used to make when everything used to hurt. B. She wanna dance in the back of the VIP. So let's go. She wanna dance in the back of the VIP. So let's go. tussen eh, Mahes, Jengi, Funkerman en deze man, eh, Craze. We hebben 37% van de stemmen. Is Nederland gegaan voor een eh, Craze dus. Lekker. Hey, goedemorgen, het is al licht in het land. En de beste beats op je radio. Steffi is erbij, die zegt lekker weer vrijdag de mix. En dat allemaal met dank aan jullie, het hele team. Zonder jullie geen mixmarathon. Groetjes van Steffi, mooi. Uh, Jori, Woppa, mixmarathon tijd. Koos die zegt Goederburg. Ik weet niet of je dat op die manier zegt, maar eh, dat zal in de buurt komen. En Jootje is er ook bij. Goedemorgen. We worden wakker met de beste beats op je radio. Zometeen het track van een Craze zelf. What You Do To Me. En eerst, ja, ik hoef deze bijna niet meer aan te kondigen volgens mij. Nieuwste van Reinier Zonneveld met Gordo, Loco Loco. Tú me tienes loco, loco contigo. Qué estás tú si coco. Tú me tienes loco, loco contigo. Qué estás tú girls do, and uh, some girls don't. Some girls will, and uh, some <laughs> girls won't. Focus on! Woo! I want everybody to wave their hands in the air and sing along with me right about here. We're gonna sing the national anthem now. Are you ready? I said, are you ready? We got the groove now. Let me hear everybody sing now. Sing! your songs. Slam. Dit is die onvervalste en onversneden Slam Mix Marathon. Goedemorgen. Uh, weer online weerbericht voor je. De dag begint het droog, ook aardig zonnig. Met uh, landinwaarts lichte vorst. Nou, hier ook gewoon aan de kust eh, trouwens is het krabben geblazen met de auto. De radio lekker aan, dan is het allemaal wat minder erg allemaal. En dan uiteindelijk wordt het 9 tot 10 graden vandaag. Vanmiddag meer bewolking, ook kans op regen. en de komende dagen blijft het gewoon een beetje grijzig, af en toe wat zon en regen. Mars. Roertsen start. Eén vertraging die opvalt, dat is de A4 Den Haag-Amsterdam voor Dorp vanaf het eh, Prins Klausplein. Een ongeluk gebeurt een uur vertraging. En een flitser op de A35 Enschede Engelo 69.2. A Craze in de mix hier bij Slam. a brand new. opened up my eyes and you show me deny the truth. Never knew that it was you. I lay down all my this ain't a game we play. There's no more obstacles inside. Over the darkness, now there's light. I put, I put it aside. Ready for a new, give me this piece of vibe. Yeah. When the DJ, maar goed, is niet anders. Hey, Sanny is erbij. Goedemorgen. Wat stuurt die lijpe gast ja, Goedemorgen, Thomas, oude tijger. Jij bent weer lijp, lekker vroeg voor ons dingen door de speaker heen aan het klappen. <laughs> en nu weet ik dat het vandaag ietsjes minder fris is dan gisterochtend. Nou, vind je? Oh, toen ging ik kapot houden, maar... Met deze lijpe mix marathon toch we sowieso in vlammen. Lekker, ja, het is eh, koud in het land. Maar gelukkig en eh, Craze op de radio. I would howling made your head shake power made your head shake a fire in the sky. sky One, two, three, bass. drie keer raden welke track ik net heb toegevoegd aan mijn eh, Vind ik Leuks. Wees. Vorige week vond ik hem ook fantastisch. Obscure! En Make It Happen. Obscure is met een uh, trouwens. Cool. Even applaus voor eh, die grote, grote, grote set van de Crazy zeg. Oh ja, ja, ja, ja, ja, dat was lekker hè. En Ro liet nog weten, mooi in het uh, hoge noorden ook krabben. Sebastiaan, morgen fijne uitzending. Lekker aan het genieten. En Rob die zegt, je mag altijd bellen. dat is hartstikke duur man, die zit in de eh, Parijs, liet hij weten. Met de Wix Marathon aan. Hij is er bijna, bijna bij de Arte Triumph. Mooi. Dus een beetje doornemen wat we vandaag allemaal kunnen verwachten. Want het is allemaal niet mals, hij zegt. oi, oi, oi, oi. Vettelijk Grand om eh, tien. We hebben James Hype om 9, Frankie Rizardo om 8. Leighton Giordani om 4. Housequake komt langs om 3. Rehab om 1. Melson om 11. 10. Belders Only. Sandveld vaste prik natuurlijk om 9 straks. En om 8 Cirwel. En zo meteen na het nieuws van 7 hebben we Joshua Robbie. Die heeft een eh, set voorbereid. Dat is echt fantastisch. Daar gaan we van genieten. Mag ik nog even één keer zeggen dat ik het bijzonder vind dat het nu alweer helemaal licht is in Nederland. Lekker man. Goedemorgen, dit is de Mix Marathon. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.